met het internationaal. Marokko heeft de ambassadeur in Nederland per direct teruggeroepen. Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het land zegt dat de ambassadeur terug is voor overleg. Marokko wil dat oud-parlementariër Said Chaou wordt uitgeleverd. Die wordt al zeven jaar internationaal gezocht wegens drugshandel. Bovendien wordt hij ervan beschuldigd dat hij betogers financiert... die zich inzetten voor onafhankelijkheid van het Marokkaanse rifgebied. Shaou woonde de afgelopen jaren in Brabant. Daar werd hij twee jaar geleden opgepakt toen een groot drugsnetwerk werd opgerold. Het is onduidelijk of hij inmiddels weer vrij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de zaak guerilla beweging ELN heeft spoorloos journalist Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender ontvoerd omdat ze dachten dat ze CIA-agenten waren. Dat zei Bolt op een persconferentie in de stad Cucuta, waar ze na hun vrijlating vanochtend heen zijn gebracht. De twee werden de afgelopen week vastgehouden in de jungle van Colombia en vreesden voor hun leven. Er waren dagen dat ze gedwongen werden om 10 tot 18 uur door het oerwoud te lopen. De twee journalisten hebben Cucuta inmiddels verlaten en zijn op weg naar Bogota. Van daaruit vliegen ze terug naar Nederland. Het Britse parlement is getroffen door een cyberaanval. Hackers probeerden toegang te krijgen tot e-mailaccounts van parlementsleden. De internetcriminelen hadden het voorzien op e-mailaccounts met zwakke wachtwoorden. Het is niet duidelijk of ze toegang hebben gekregen tot de mails. De Britse politici hebben nu geen toegang meer tot een e-mail buiten het parlementsgebouw. Bij een motorrun in de Roermond, waarbij kinderen met een beperking meerijden in de zijspan van een motor, is een van de begeleiders omgekomen. De man van 57, afkomstig uit Maasbracht, zat zelf op een motor en raakte uit balans. Hij viel en kwam tegen een paal terecht. De man overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Het weer op veel plaatsen is bewolkt en regent of motregent het, maar die regen trekt in de loop van de avond weg.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 Got your girl in the bed, she choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club going night. on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club going hard on Tuesday.